12 uur. Dit is Helene Ecker met het NOS-journaal. Het ziet er naar uit dat ABN AMRO na de zomer naar de beurs gaat. Ingewijden in Den Haag bevestigen dat het kabinet daar morgen over praat. Het kabinet nam anderhalf jaar geleden al het principebesluit... dat ABN AMRO terug naar de markt zou gaan. Op welke termijn en hoe dat zou gebeuren moest nog worden vastgesteld. De staat hoopt 15 miljard euro op te halen met de bank... die in 2008 werd genationaliseerd. Duitse luchtvaartmaatschappijen passen hun cockpitbeleid aan. Ze willen dat er voortaan altijd twee personen aanwezig zijn in de cockpit. In Amerika geldt al langer de regel dat een ander bemanningslid de plaats moet innemen van degene die de cockpit verlaat. Vanmiddag werd bekend dat de co-piloot van het verongelukte Germanwings toestel alleen in de cockpit zat tijdens de crash. Hij had de daling ingezet en weigerde de deur te openen voor de gezagvoerder. Ook Norwegian, Norwegian, EasyJet en alle Canadese maatschappijen hebben die regel nu ingevoerd. KLM onderzoekt of er iets aangepast moet worden. De internationale vereniging van verkeersvliegers veroordeelt het vrijgeven van informatie uit de zwarte doos van het neergestorte toestel, nog voordat het onderzoek is afgerond. Dat is in strijd met internationale afspraken, zegt de IVALPA. Volgens de vereniging mag de informatie van de cockpit voice recorder niet worden misbruikt voor het voortijdig aanwijzen van schuldigen. De jemenitische president Hadi is aangekomen in de Saoedische hoofdstad Riyadh. Hij zal daar de top van de Arabische Liga bijwonen, meldt de Saoedische staatstelevisie. Hadi vluchtte vorige maand naar Aden nadat Houthi-rebellen de hoofdstad Sanaa in handen hadden gekregen. Vannacht mengde het Soenitische Saoedi-Arabië zich in de strijd. Met bondgenoten werden doelen in Sanaa gebombardeerd. Het weer nog. Vanavond trekt de regen naar het oosten weg. Vannacht wat buien en dan draait de wind naar west tot noordwest. Langs de westkust gaat het hard waaien. Morgen zon en wat bewolking met in het oosten nog een enkele bui.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 Smoother than a fresh drop skipping. I'm too hot. hot Call the police and the firemen. I'm too hot. hot Make a dragon wanna retire, man. I'm too hot. hot Bitch, say my name, you know who I am. I'm too hot.